De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij roept mensen op morgen voorzichtig te zijn als ze de zee ingaan. Verschillende mensen zijn door een sterke stroming al in de problemen gekomen. De Vrijwillige Reddingsbrigade van Den Haag raadt mensen zelfs af om morgen in zee te gaan zwemmen. Volgens de brigade is het heel moeilijk om tegen de stroming op te zwemmen. De Haagse Reddingsbrigade redde vandaag 34 mensen uit zee in de Noordzee bij Vrouwenpolder is vanmiddag een Duits meisje van 12 verdronken. Ze zwom achter haar plastic dolfijn aan en kwam in moeilijkheden. Haar vader probeerde haar te redden, maar dat lukte niet. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. BNN heeft privégesprekken van RTL-presentator Albert Verlinde afgeluisterd. Presentatrice Sophie Hilbrand reikte vrijdag tijdens de uitzending van Boulevard aan Verlinde het Gouden Oor uit, zogenaamd een nieuwe prijs. In dat oor was afluisterapparatuur verstopt, waarmee BNN privégesprekken van Verlinde opving. De showbiz eist dat zijn gesprekken niet worden uitgezonden. BNN beraadt zich of de omroep daar gehoor aan geeft. In het zuiden van Spanje zijn zo'n 500 mensen op de vlucht geslagen voor een bosbrand. Meer dan 4000 hectare grond in het Cabrera-gebergte is vernietigd. Het is voor zover, voor zover bekend de eerste grote bosbrand in Spanje deze zomer. Ook Griekenland kampt met bosbranden. In een dagtijd zijn er meer dan 120 uitgebroken, waarvan de hevigste op het schiereiland Galkidiki en op het eiland Andros. De bisschop van Chelmsford vindt dat er in de Britse kerken voorlopig geen wijwater mag worden gebruikt om de verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan. De bisschop schrijft dat hij geen paniek wil zaaien, maar het water kan volgens hem makkelijk een bron van infectie worden. Ook moeten mensen in de kerk naar huis worden gestuurd als ze de griepsymptomen hebben. Het weer. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen wordt het zonnig, droog en 23 tot 27 graden.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 with my girlfriend. Got me thinking, that's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend. Wasn't wasn't last night. That's my girlfriend, that's my girlfriend. That's my girlfriend, wasn't last night. She's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 drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time.